Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Acht leden van een Duits rechtse extremistische groep... zijn veroordeeld tot lange gevangenisstraffen voor het plegen van aanslagen. De groep blies onder meer de auto van een linkse politicus op... en plaatste vuurwerkbommen bij huizen waar asielzoekers wonen. Twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de openbaar aanklager is het puur geluk... dat er bij de acties geen doden zijn gevallen. De zeven mannen en een vrouw hebben straffen gekregen van vier tot tien jaar. Het kabinet trekt 4 miljoen euro extra uit voor palliatieve terminale zorg. Volgens het ministerie van Volksgezondheid is het geld nodig... omdat meerdere hospices in de financiële problemen kwamen. Mensen met een terminale ziekte krijgen daar een plek met de juiste medische zorg om te kunnen sterven. Steeds meer mensen vragen om stervensbegeleiding. De subsidie is voor vrijwilligers die werken bij de palliatieve zorg thuis... in hospices en in verpleeghuizen. Onder het autorijden bezig zijn met je mobieltje, als dat in een houder zit in het dashboard, is niet strafbaar. Dat heeft het gerechtshof in Leeuwarden bepaald in een zaak rond een automobilist uit Sneek. Die was bekeurd voor het aanraken van zijn telefoon die in zo'n houder zat. Ten onrechte dus, vindt het hof. Een groep supporters van voetbalclub VVV wordt niet vervolgd voor het discrimineren en beledigen van PSV-spelers. In oktober werden donkere spelers van PSV uitgescholden. Het Openbaar Ministerie zegt dat het strafbaar is wat er werd geroepen, maar kan niet bewijzen wie dat deden. Het tv-programma Tussen Kunst en Kitsch wordt eenmalig opgenomen in de eregalerij van het Rijksmuseum. Met een speciale uitzending viert het tv-programma van Tros zijn 35e jubileum. De tafel, waar mensen hun voorwerpen door deskundigen kunnen laten taxeren, komt pal voor de nachtwacht te staan. Dan het weer nog, af en toe regen. Vanavond en vannacht klaart het op en wordt het rond het vriespunt. Morgen ook weer buien en een graad of 8. Vrijdag geregeld zon. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Vertraging in de Randstad op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Na een ongeluk bij het ringvaartaquaduct, 6 kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. Vertraging ongeveer 10 minuten.